Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst... hebben 2,5 jaar een infiltrant gehad... in de extreemrechtse partij Nederlandse Volksunie. Dat meldt NRC. De infiltrant maakte zichzelf bekend in de krant. Het gaat om Richard Prijn, een naaste medewerker van NVU-leider Constant Kusters. Prijn zegt dat hij informatie doorspeelde om de openbare orde te beschermen. Zo waarschuwde hij de autoriteiten als confrontaties dreigden met tegenstanders van extreem rechts. Prijn zegt spijt te hebben van zijn radicale verleden. De politie en de AIVD willen niet reageren. Op Schiphol zijn meerdere mensen licht onwel geworden door een onbekende stof. De stof kwam uit een koffer die in beslag was genomen, meldt de veiligheidsregio Kennemerland. Het incident gebeurde gistermiddag in een bedrijfspand waar ook de douane is gevestigd. Om welke stof het gaat is nog niet duidelijk. Daarvoor wordt laboratoriumonderzoek gedaan. De stof zou niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is ontslagen... omdat hij voor een bedrag van ruim 2 miljoen euro heeft gefraudeerd. De gemeenteraad was al in maart op de hoogte gesteld... maar de gemeente treedt er nu voor het eerst mee naar buiten, meldt Omroep West. Verdere details worden nu niet bekendgemaakt in het belang van het onderzoek. Er is aangifte gedaan bij de Rijksrecherche. De ambtenaar is op staande voet ontslagen. Protesterende boeren die met hun tractoren de snelweg op gaan... krijgen in Brabant voortaan meteen een proces verbaal. Volgens de politie veroorzaakten demonstrerende boeren grote overlast... en gevaarlijke situaties op de snelweg. De boete voor met je tractor over de snelweg bedraagt minstens 380 euro, waarschuwt de politie. In Friesland, Groningen en Drenthe geldt een verbod om te protesteren met trekkers. En dan het weer. Vannacht valt er op steeds meer plaatsen regen. Er staat een zwakke zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen is het bewolkt eh, met periodes met regen.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 for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and Lab Industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.